Ik ben niet te koop, mama, maar je mag wel bieden Ik sta op een boven van Minecraft, ik ben een creeper In mijn eentje Calimero, en zij, zij zij met tienen No cap als een sombrero, desmens koppen nu de tyfus Voel me net die zeepa of Shira van Madagaskar Ik ben aan het huilen, want mijn streams die zijn niet tastbaar Ik ben aan het cappen, en liegen doen we glashard Ik heb geen familie, so, sorry ben een bastaard heb veel verhalen, ik zit vol met vragen. Als het echt te veel wordt, als je groen en geel wordt en je hebt een hoop verdriet. Als ze op je wippen, als je niet ziet zitten of als je geen uitweg ziet. Als het echt te veel wordt, als je groen en geel wordt en je hebt een hoop verdriet. Als het echt te veel wordt, als je groen en geel wordt en je hebt een hoop verdriet. Hey, ik heb een ziekte. Het is een hele specifieke, ben altijd in paniek en ze hebben geen therapieën. Blijf de hele dag tweeten, blijf de hele dag typen. Voel me net als Justin Bieber, ik wil gewoon genieten. Ik, ik, ik heb een ziekte, het is een hele specifieke. Ik wil gewoon genieten, vind die roze brillen mythe. Alsjeblieft en bieten, ik zeg alsjeblieft en bieten. Alsjeblieft en bieten, ik zeg alsjeblieft en bieten.